uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De familie van Peter R. de Vries heeft voor het eerst gereageerd. Zijn zoon, Royce de Vries, zegt op Twitter dat de grootste nachtmerrie van de familie gisteren werkelijkheid is geworden. En hij zegt dat de vele berichten uit het land steun geven. Peter R. de Vries werd gisteravond op straat in Amsterdam neergeschoten. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat mensen komen met bloemen en kaarsen naar de plek van de aanslag. Deze vrouw kwam er net bidden. Zoveel mensen heb je geholpen. Dus je werk is nog niet klaar, Peter R. de Vries. Hm? Je werk is nog niet klaar. Dit is het begin. Hm? Dit is het begin. Het is kracht die je ontvangt. Waar je bent. God geeft jij de kracht. Er zitten nog twee verdachten vast. Een Poolse man van 35 die in Maurik in Gelderland woont. En een man van 21 uit Rotterdam. In meerdere steden voeren boeren actie. Onder andere op het Malieveld in Den Haag. De diarree aan rapporten die maar één ding melden. En die komt neer op dat er geen plek meer is voor ons boeren in Nederland. Alles wordt op het bordje geschoven van de boer. De snottenbelregel voor kinderen wordt aangepast. Vanaf maandag hoeven kinderen tot en met 12 jaar niet meer thuis te blijven als ze zich verkouden voelen. Dat is besloten omdat jonge kinderen nauwelijks een rol spelen bij het verspreiden van het coronavirus. En op dit moment minder mensen besmet zijn. En in de Ever, en de Ever Given kan vanaf vandaag weer op pad. Dit voorjaar kwam het gigantische containerschip vast te leggen in het Suezkanaal bij Egypte. Het kon geen kant meer op en dat zorgde voor een enorme schepenfile. Na een week was die weer los. Egypte legde hem daarna aan de ketting omdat ze een schadevergoeding wilden. Dat is nu rond en dus kan de Ever Given weer gaan varen. Hij wordt pas ergens eind volgende week in de haven van Rotterdam verwacht.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 tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid een half uur vertraging. Door een kraanwagen met een klapband zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A7, maar dan op de afsluitdijk... vanuit Friesland naar Noord-Holland voor Den Oever... 3 kilometer en 20 minuten vertraging.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 Sommige strandpaviljoens gaan zelfs verder dan nodig is, maar en worden bestempeld als plasticvrij terras. Tien paviljoens in Noord-Holland zijn nu al helemaal plasticvrij en krijgen het certificaat plasticvrij terras. In Zandvoort gaat het om de spot. Deze groep koplopers komt dat verwaaid plastic zoals rietjes, honingstaafjes, melkcups en koekjesverplakking het strand te waait en in zee terechtkomt. Ter ere van hun overstap krijgt de plasticvrije strandpaviljoens een bord overhandigd dat ze naast hun deur kunnen hangen. Zo zijn de paviljoens als plasticvrij terras te herkennen. De bordjes zijn door jutters geluk gemaakt van gejut strand afval. Daarnaast hebben negen andere paviljoens belangrijke stappen gezet. Ze krijgen daarmee de stempel op weg naar plasticvrij. too loud. You see her face. van Zandvoort, op 106.9 FM. Deze week vindt de landelijke MS-collecteweek van het Nationaal MS-fonds plaats. Van 28 juni tot en met 3 juli is de landelijke huis-aan-huis collecte om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en om de kwaliteit van leven voor mensen met MS te verbeteren. Dat MS een enorme impact heeft op jonge levens en veel verschillende gezichten heeft, maakt het MS-fonds momenteel duidelijk in de nieuwe campagne Face it. MS is zenuwslopend. Op www.nationaalfonds.nl-vzit laat vijf zeer uiteenlopende mensen op indringende wijze zien wat er met hun gebeurd is sinds zij de diagnose MS kregen.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 Ik heb gekozen voor Dead Street van de Kings uit 1966. middag de Pride. Roll Dongen neemt u graag mee op een persoonlijke Pride-tocht. We beginnen met de eerste Pride in New York en eindigt met Pride 2021. Natuurlijk staan we stil bij het feit dat juist dit jaar Pride 50 jaar bestaat... en dat ook in stilte heeft moeten vieren. Vanaf aanmelden is noodzakelijk en kan door te bellen met de balie aan de blauwe tram 023 3040 700. 3040 700 of 06 4468 3110. En het is maandag 12 juli van 2 tot half 4 in de blauwe tram. En de kosten zijn 2,50. Inclusief een kopje thee of koffie. rijdt er een scanauto door Zandvoort. De auto is ingezet om de parkeersituatie vast te stellen. Er wordt gemeten hoeveel lokale voertuigen er parkeer staan en hoeveel externe. Daardoor wordt kentekens gescand. De gemeente laat weten dat er geen privacygevoelige gegevens worden opgevraagd... en dat de kentekensgegevens na afloop van het onderzoek worden vernietigd. tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen. Kom nog een beetje dichterbij. Je was hier altijd al, hier ergens diep in mij. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond nacht. Toen kwam je binnen in mijn huis. Heb je meteen herkend, ik wist dat je zou komen. En als de zon straks ondergaat, ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem zijn deze nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. Zoals een vogel vliegen wil, dan heeft hij vleugels nodig, net zoals ik jou. aan mijn adem, Hoe wat ik zal jou zijn bij vallen vandaag.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 Ringo was ook geen echte zanger. Soms schreven John Lennon en Paul McCartney speciaal voor hem een lied dat werd afgestemd op zijn beperkte stembereik. Voorbeeld hiervan Yellow Submarine op de langspeelplaat Revolver. En ik heb gekozen voor de Beatles met Yellow Submarine. In de hoofdrol Ringo Starr. In the town where I was born lived the man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green and we lived beneath the waves yellow submarine. rond de Grand Prix. De anderhalve meter regel van de RIVM gooit roet in het eten van de muziekliefhebbers. De stichting voor Beyond was voornemens muziekpodiums op het Raadhuisplein en Badhuisplein neer te zetten. Maar er is te veel onzekerheid over het afschaffen van deze maatregel. Daarom is het muziekprogramma afgelast. down, you could never tell. I think I'd party with the crowded kitchen. People talk, but we don't listen. mensen die psychische problematiek ontwikkelen of die in psychische nood verkeren. Je leert het tijdens de cursus Mental Health First Aid. De cursus is zeer geschikt voor iedereen die via werk of vrijwilligerswerk, als buur, familielid of om een andere reden te maken heeft met mensen met psychische klachten. Er zijn vier bijeenkomsten en het start 23 augustus, 13 en 20 en 27 september.